sta op wacht en denk aan jou. Je schreef me af, bleef mij niet trouw. Op een de hand is niet van steen. Ik had gehoopt dat jij op mij zou wachten. Maar jij kreeg plotseling andere gedachten. Ik heb mij vergist in jou, mijn Marjolein. Het valt niet mee om meer alleen te zijn. Bij de kazernepoort sta ik nu steeds te dromen. Ik zie daar meisjes gaan en ook weer komen. Jij bent er niet meer bij, mijn Marjolein. Zoals het was, zo zal het nooit meer zijn sta op wacht en denk aan jou.